4 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Nederlandse publieke omroep wordt, zoals al eerder was uitgelekt... voor een groot deel reclamevrij. In de plannen van minister Slop over de toekomst van de NPO... staat dat op, tv tot 8 uur s avonds geen reclame is... en online verdwijnen advertenties helemaal. Slop neemt de maatregel vanwege de instabiele en fors teruggelopen inkomsten... en ook zouden kinderen zo minder aan reclame worden blootgesteld. Verder komen op NPO 3 programma's van regionale omroep en kleinere omroepen zoals WNL mogen van de minister blijven bestaan. Vier mannen zijn gisteren aangehouden in een onderzoek naar mestfraude. De verdachte werkte voor een bedrijf in de buurt van Zwolle... dat tientallen boeren zou hebben geholpen met het omzeilen van de wet. Op papier was de mest afgevoerd... maar in werkelijkheid werd die volgens het OM over het land uitgereden. Ook wordt het bedrijf verdacht van fraude en valsheid in geschriften... met afvalwater. De politie en de NVWA hebben twee bedrijfspanden en een woning doorzocht... en de administratie in beslag genomen. De man die eerder werd veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... wordt nu verdacht van betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer. Tegen de 22-jarige Yassine D. is 12 jaar cel geëist. Tegen een andere verdachte eist het OM een celstraf van 10 jaar. De aanval was in 2017 op het kantoor van de advocaat. De vrouw raakte zwaar gewond. Het OM ziet de aanval als een poging tot moord. De vermoedelijke dader is nog steeds spoorloos. Kiki Bertens is doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Rosmalen. De Nederlandse nummer 4 van de wereld won met 7-5, 6-3 van haar landgenoot Aranska Rus. Gisteren was de partij afgebroken door de regen. Bertens speelt vandaag nog twee wedstrijden in Rosmalen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. En het is 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over... met daarbij kans op hagel- en windstoten. Morgenochtend trekken de buien weer weg en klaart het op. Het wordt morgenmiddag ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In Noord-Holland staat ongeveer 40 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knopend Burgerveen 6 kilometer. De vertraging is daar ruim een kwartier. Op de A6 is het ietsje drukker van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Buitenwest en Lelystad 10 minuten op onthoud. En ook 10 minuten vertraging is er op de N305 van Almere naar Dronten tussen Almere Hout en de afrit Nijkerk.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 Ven y date la vuelta por mí otra vez. Oh my life, I've been a good girl trying to do what's right. Never told no lies, then you came around. And suddenly my world turned upside down. Now there's no way Shut out what all my friends said.